Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Hij is nog niet eens echt begonnen of het is alweer klaar voor Grom van Strien als verkenner. Hij zou uitzoeken welke politieke partijen willen praten over een nieuw kabinet, maar dat gaat niet door. Hij heeft te maken met een stuk in de NRC. De krant schreef dit weekend dat een oud-werkgever aangifte heeft gedaan tegen Van Strien. Dat vertelt verslaggever Eva Wiesing. Dat bedrijf Utrecht Holdings is ervoor om ideeën en uitvindingen van studenten en docenten van de universiteit te vermarkten, op de markt te brengen. Van Strien was daar directeur. En hij zou in die hoedanigheid bedrijven naar zich toegetrokken hebben. Succesvolle bedrijven. Via allerlei aandelenconstructies eh, met zijn vrouw. En daar ook eh, rijk van zijn geworden. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp baalt ervan. En wil zo snel mogelijk een nieuwe verkenner. En dus moet PVV-leider Geert Wilders aan de bak. Want hij moet die nieuwe verkenner aanwijzen. Zes minderjarigen staan in Frankrijk voor de rechter... vanwege de betrokkenheid bij de moord op een Franse leraar. Samuel Paty werd drie jaar geleden doodgestoken en ontdekt onthoofd. Correspondent Frank Renaud weet wie de verdachten zijn. Er zijn zes kinderen die destijds op de school zaten waar Samuel Paty les gaf. Ze waren 14 en 15 jaar oud. Eén van hen is het meisje dat aan haar vader vertelde dat Samuel Paty moslimleerlingen, zoals zij zelf, gevraagd had de klas uit te gaan toen hij spotprenten van Mohammed wilde laten zien. Dat was niet waar. Het meisje zat zelfs helemaal niet op bij Paty in de klas op dat moment. De andere vijf zijn jongens die op de uitkijk stonden en voor geld de leraar aanwezen aan de dader. De dader zelf werd vlak na de aanslag door de de politie doodgeschoten. In het Franstalige gedeelte van België blijven vandaag 27 scholen dicht na een reeks bommeldingen. Volgens deze Belgische verslaggever neemt de politie de bedreigingen serieus. De politie is dus al sinds vannacht bezig met haar ronde langs alle scholen om alles te inspecteren. Bedoeling is dat de scholen morgen weer opengaan als het veilig is natuurlijk. De gebouwen worden op dit moment gecontroleerd. Later vandaag moet duidelijk worden of morgen de scholen weer open kunnen. Het weer, het schuur, veel regen en die buien veranderen vanavond deels in natte sneeuw. Overdag is het een graad of 9. Vanavond koelt het af tot tegen het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden korter, maar vooral bij Amsterdam moet het verkeer nog veel geduld hebben. De A10 Oost is dicht bij knooppunt Watergraafsmeer richting het noorden na een ongeluk. Je staat daardoor ook nog vast op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en Diemen. Daar heb je zo'n drie kwartier vertraging. En voor knooppunt Muidenberg heb je nog eens een half uur tijdverlies. Dus op die A1 moet je nog heel veel geduld hebben. Op de A2 staat ook nog file richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook nog 20 minuten op onthoud.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 Vanochtend werd bekend dat Gom van Strien zich terugtrekt na een bericht in NRC over fraude. Israël en Hamas zijn bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe gevangenenruil... op deze vierde en vooralsnog laatste dag van de gevechtspauze. Israëlische media melden dat Hamas vandaag 11 Israëlische gijzelaars laat gaan. In België blijven 27 scholen dicht na een reeks bommeldingen gisteravond. De scholen worden eerst gecontroleerd voordat ze weer open gaan. Het weer. In het binnenland gaat de regen over in natte sneeuw of sneeuw. De temperatuur ligt rond de 4 graden.